Kees Groot met het NOS-journaal. De formaat die in een opgedoken filmpje vertelt dat hij terug wil naar Nederland... is de 22-jarige Redi Nadalla uit Leiden. Hij komt aan het woord in een video die de BBC in handen heeft. Daarin stelt hij zich voor met zijn strijdersnaam. Nidalla zit vast in een zogeheten heropvoedingskamp voor oud-IS-strijders geleid door rebellen in het noorden van Syrië. De NOS sprak eerder met zijn vader, die riep maanden geleden al de hulp van de Nederlandse autoriteiten in. Coördinator terrorismebestrijding Schoof zei vandaag dat de jihadist bij terugkeer in Nederland zal worden gearresteerd. Een Amerikaans marineschip dat voor de kust van Jemen ligt... is voor de tweede keer deze week bestookt met raketten. Die werden afgevuurd vanuit een gebied dat in handen is van Houthi-rebellen. Volgens legerfunctionarissen raakten ze geen doel. Zondag werd het schip ook al onder vuur genomen. De Sjiitische Houthis ontkennen iedere betrokkenheid. Amerika steunt in Jemen een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië... die samen met de verdreven Soenitische regering vecht tegen de Houthis. Drie Brabantse gemeenten klagen over de gevolgen van het sluiten van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. In een brief van minister Schult schrijven de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem dat de gevolgen voor inwoners en ondernemers onacceptabel groot zijn. Er mogen geen zware vrachtwagens meer over de brug omdat er scheurtjes in zijn ontdekt. Maar volgens de gemeente is er slecht over dat besluit nagedacht. Ze wijzen erop dat ondernemers veel geld kwijt zijn nu ze om moeten rijden. Bovendien zijn de wegen in de regio niet berekend op al het sluipverkeer dat door de sluiting van de Merwedebrug ontstaat. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, minimumtemperatuur vannacht 6 graden. Morgen eerst zonnige periode, maar later op de dag betrekt het. Het blijft wel droog en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 3 kilometer. De rechte is dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Tot zover de verkeersin. Ja, daar zijn we weer met het tweede uur van eh, de Soul Train, de Soul Show. Geef het de naam. CFM, daar luister je naar. Wat heb je nog klaarstaan voor jullie? Ik heb een heleboel klaarstaan zelfs. Rita Franklin, Edwin Starr, The Blackbirds, Bobby Hap, The Brother Johnson, The Supremes, Etta James, enzovoort, enzovoort. Ja, Rita Franklin met Say a Little Prayer. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoorde net een verhaal en ik weet niet of het zo is natuurlijk... maar dat schilderclubje in Zandvoort... wat dus nu bezig is met eh, ja, schilderen, zeg maar. Die mensen die kwamen dus daar eh, op een... Eh, ja, op het begin van de avond, zeg maar. En ze zouden daar gaan schilderen, hobby schilderen, aquarellen, uh, pannenkoeken bakken. Ik ken al die technieken niet. Gaat wel op zijn Surinaams lopen met een kwastje, geloof ik. Maar in plaats dat ze allemaal een stuk uh, linnen kregen, zeg maar... hebben ze allemaal een deur toegewezen gekregen. En zeggen van, nou, pak jullie allemaal een deur... en dan is dat het project voor vanavond. Ik weet het niet hoor. dus Edwin Star met, eh, met War. En ja, inderdaad, en terecht, er worden een eh, berichtje gestuurd van... Eh, van god, waren ze in de tijd van de Motown ook al actief met remixen? Nee, nee, nee. Nee, heel goed opgemerkt. De taart is deze week gewonnen door... <laughs> en nou, zo werkt dat niet, bent Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, maar dat klopt inderdaad. Het, is een, het was een remix. Hij is ertussen geslopen. Ja, ik ben net een mens, hè, soms. degene die net inschakelen, je luistert naar ZFM Zandvoort. De Brothers Johnson staan er weer klaar Strawberry Letter 23. Ja, ja, ja, ja, ja. The Brothers Johnson, Strawberry Letter 23. Als je dat soort nummers hoort, dan raak je er in een soort van... Ja, extase. Is dat een goede woord? Extase? Ja, ik denk het wel. Gewoon de ogen dicht, alles om je heen vergeten en meegaan met die golf.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 En die ging eigenlijk uh, ja, dan een beetje, dan een beetje de kanten van Vlaardingen. Want diezelfde groep uit Vlaardingen zat eh, een paar dagen geleden nog in Italië. In Toscane, geloof ik. Onder meer... Walking in Rhythm, The Blackbirds. Walking in Rhythm. Ja, wie doet het nou niet? Of wie wil het eigenlijk niet? Nou, ik wel natuurlijk. Ik doe het eigenlijk al. Ja, de ene keer loop ik wat meer te pas dan de andere. Maar over het algemeen loop ik toch aardig in ritme, zeg maar. Ik heb nog een aantal nummers klaarstaan. En hebben jullie nou het idee van, nou, ik raak echt in de mood aan die soul. Ik heb eigenlijk nog wel een verzoekje. Mag je altijd sturen, Via Facebook. Even een personal message. Ja, stoppen, maar dat geldt niet voor jullie, dus stuur maar. down. Ja, zeg is ook mijn eigen schuld. Ik moet dat ook niet gaan oproepen. <laughs> nou, nee, komt je eerste verzoekje. Feeling, yeah. Etta James. I never had before. No, no. Yeah. I just want to tell you right now that. Uh, was James. En eh, ik zeg net van ja, stuur maar in je verzoekjes. Nou, daar komt hij. Het is niet echt soul, maar toch. Het raakt je soul wel. Diana Ross, Team from Mahogany. Het is niet echt een zon maar ja, het is ook weer zon dat ik net zeg. Het is een soort heartbeat. En ik merk dat wij een heleboel eh, luisteraars erbij hebben gekregen. Fred Heij luistert ook.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 Ja, Bobby heb met eh, Sunny. Nou, ik heb eh, nu... Eh, wat, heb ik, wat heb ik nu eigenlijk? Ja, dat is een nummer... Het, is een beetje een apart nummer. Het is van Billy Stewart. Het Sitting in the Park. En misschien ken je het, misschien ken je het niet. Ah ja, goed, wat maakt het uit? Ik ken, <laughs> ik ken gewoon alles draaien. Ik heb ehm, net een bericht gekregen van Madeleine Spaan die, uit Zandvoort. En die, die vraagt om iets van de Doobie Brothers en zo. Eh, ja, dan gaat echt de kant van de, van de funk en zo. En ik was vanavond bij Sol laat. Maar de eerste volgende keer dat, dat er weer een uitzending is... dan komt er zeker weer een uitzending van funk en soul door elkaar heen. Dus dan, uh, dan passen we dat zeker toe, denk ik. Nee, dat komt wel goed. <laughs> In ieder geval bedankt voor je berichtje. against the fence, wondering if I have any sense. Something tells me I'm a fool. De Four Tops met Bernadette. Ja, ik moet een heel klein beetje inkorten, want anders kom ik niet uit. Want al die verzoekjes, ik riep het net om, maar het is net alsof de ijzer op komt zetten. <laughs> ik word overspoeld met verzoekjes. En er was gevraagd om een, een oud nummer van de Jackson, de Jackson 5 eh, was het toen. Eh, ik heb erin gevonden van het album, de, dus de derde album is dat van hun, third album. En het heet, nummer heet uh, eh, Al Be En Madeleine Spaan uit Zandvoort vroeg erom. Nu komt hij. Jackson 5, I'll Be There. En ook daar hoor je bij eh, ja, het schoolprogramma van ZFM Zandvoort. Ik heb weer een volgende verzoek klaarstaan. En dat is eh, van niemand minder dan Fred Heij van Entertainment for You. En dat is een programma dat is zaterdagmiddag vanaf 5 uur te beluisteren. Nederlandstalig vooral en Nederlandstalig eh, talent. Ik weet eigenlijk helemaal niet of er ook Frans gezongen wordt. Of was het nog Frans-Duits? Ik, Fred, dan moet je me maar een leggen. Ik hou alles door elkaar, geloof ik. Deze is voor jou. ik voel natuurlijk eh, een, natuurlijke druk op mijn schouders in één keer. Want uh, Charles Duif staat in achter mij. Charles Duif is tenslotte mijn mentor. Hij heeft mij de eerste half uur eh, geleerd toen. Als weer een jaar geleden, geloof ik. Bijzonder. Like a National Woman Rita Franklin. Ja. Lieve soulmates, vrienden. Soulmates is een goede woord niet. Soulvrienden. We gaan de laatste vijf minuutjes in. En Charles Duif die, eh, die is al gearriveerd. En Charles die gaat na tien uur het programma tussen eb en vloed doen. Maar eerst zonder dat wij Marvin Gaye hebben beluisterd met What's Going On. Je luistert steeds naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En ik heb vanavond voor jullie de Soul Show gedraaid. De Motown Show, geef het maar een naam, zeg ik dan. Zitten we bijna op. Nog, eh, nog een kleine minuut. Ik wil iedereen bedanken voor eh, de input. Voor het versturen eh, van verzoekjes. En het tussendoor vragen van verzoekjes. En ik hoop dat ik iedereen een beetje naar de zin heb kunnen maken. Volgende week is er voor mij, wat mij betreft, in ieder geval geen uitzending. En die week erop, dan, ja, dan ben ik er weer. Met, eh, ja, wat zal ik zeggen? Ik zeg helemaal niks. Jullie wachten het maar af en je houdt Facebook maar in de gaten.